Er dreigt een nieuwe crisis voor de financiële sector na de kredietcrisis het Financiële Dagblad. DNB-directeur noemt vastgoed een probleem door het structurele overaanbod aan kantoren en winkelpanden. Volgens hem is er ruimte over omdat mensen vaker thuiswerken en door het internet winkelen. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen hebben miljarden euro's geïnvesteerd in commercieel vastgoed. DNB-directeur Seibrand vindt dat er moet worden vastgesteld hoeveel het commercieel vastgoed nog waard is. En dat zal volgens hem leiden tot afwaardering van vastgoedportefeuilles. Zolang er twijfels zijn over de waardering is er geen vertrouwen in de markt, zegt de DNB-directeur. De VVD wil strengere eisen stellen aan immigranten van de voormalige Nederlandse Antillen. Kern van het initiatiefwetsvoorstel is dat de immigranten geen strafblad mogen hebben en de Nederlandse taal moeten beheersen. Verder moeten ze aantonen dat ze voldoende middelen van bestaan hebben en dat ze een opleiding hebben waarmee ze in Nederland aan de slag kunnen. Strengere eisen moeten voorkomen dat kansarme immigranten tussen wal en schip raken. De hongersnood in Somalië is voorbij, zeggen de Verenigde Naties. De hongersnood heeft een half jaar geduurd, maar nog baar, en heeft al zijn vluchten geschrapt. Er is een schuld van 205 miljoen euro en het lukt niet om de nieuwe investeerders te vinden. Om de schade te beperken wordt sinds 6 uur vanochtend niet meer gevlogen. Malef heeft 22 vliegtuigen. Het bedrijf heeft een samenwerkingsverband met American Airlines en British Airways. FC Twente-verdediger Douglas zal tijdens het EK nog niet voor een Nederlands elftal uitkomen. De geboren Braziliaan woont nu 4,5 jaar in Nederland en heeft sinds november een Nederlands paspoort. Om voor Oranje te mogen uitkomen moet hij 5 jaar in Nederland wonen. Hij kan bij de FIFA dispensatie aanvragen, maar doet het niet omdat de kans op succes nihil is. Volgens een zakelijk begeleider heeft de FIFA onlangs nog besloten om de termijn op 5 jaar te houden. En is het vrijwel uitgesloten dat er voor Douglas een uitzondering wordt gemaakt. Van augustus kan... Dit is Kees Kwaks van de ANWB.